Het is vijf uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het Witte Huis is opgetogen over de steun in de Senaat... voor een militaire actie tegen Syrië. De Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken... stemde gisteravond voor een resolutie die toestemming geeft voor een operatie... waarbij geen grondtroepen worden ingezet. De resolutie werd aangenomen met 10 tegen 7 stemmen. Een woordvoerder van president Obama riep de voltallige Senaat op... om er nu ook mee in te stemmen. Die stemming is waarschijnlijk volgende week. Daarna moet ook het Huis van de Afgevaardigden erover stemmen. Het resultaat van die beide stemmingen is onzeker. Veel congresleden weten nog niet hoe ze gaan stemmen... en in het Huis van de Afgevaardigden hebben de democraten geen meerderheid. Pakistan krijgt een lening van ruim 5 miljard euro van het IMF. Het geld dat over een periode van drie jaar wordt uitbetaald... moet het land uit de economische crisis helpen. Een ander doel is dat geld van eerdere leningen wordt terugbetaald. Pakistan is het IMF ook nog een paar miljard schuldig. De Pakistanse economie groeide de afgelopen jaren met 3% per jaar... maar dat is veel te weinig om de snel groeiende bevolking van werk en inkomen te voorzien. Voorwaarden voor de lening zijn dat Pakistan hervormingen doorvoert... en het overheidstekort omlaag brengt. Rafael Nadal heeft vrij eenvoudig de halve finales gehaald van de US Open als tweede geplaatste Spanjaard won in drie sets van zijn landgenoot Tommy Robredo... die eerder in het toernooi nog Roger Federer had uitgeschakeld. In de halve finale neemt Nadal het op tegen de Fransman Richard Gasquet... die in vijf sets David Ferrer versloeg. Bij de vrouwen won de als tweede geplaatste Victoria Azarenka... in twee sets van Daniela Hantugova. De Wit-Russin speelt in haar halve finale tegen de Italiaanse Penetta. Het weer kans op nevel of een enkele misbank.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 A new day at dawn. We start again like life has just begun. Forget whatever was. We're all here and now it's time for that first daylight, beautiful and bright. Friends and lovers side by side. In the morning, the night has stopped, let the day begin. In the morning, we see the sun come up and it warms our skin in the morning. that never leaves. Keep this in mind. And every day, somewhere, you'll find that first day. bij elkaar. Ze zijn al jarenlang bij elkaar. De gezusjes Kleeman, oftewel Loris Leen. En er komt nieuw materiaal van hen uit. En dit is daar een voorproefje van onder de titel The Morning Patrol. En aanstaande zaterdag dan treden ze op in Utrecht... tussen de middag in Café de Florin. En dat is toevallig de locatie waar op dat moment het programma Spijkers met Koppel vandaan komt. En als je dan luistert naar Radio 2, dan hoor je Lois Lane live. En dit zal dan ook ongetwijfeld gezongen worden. Die nieuwe single van Lois Lane, The Morning Patrol. goedemorgen allemaal. Het wordt het laatste uur. De nacht ging anders voor deze nacht. Met in ieder geval aandacht voor eh, een opname van uh, Raccoon. Uit eh, de eigen archieven, de eigen ware archieven. Er zijn drie chansons op een rijtje... waarin onder andere de stem van Brigitte Bardot te horen is. En verder staan we nog stil bij een aantal verjaardagen van mensen die inderdaad vandaag op de wc-kalender staan. Want hangt hij toch doorgaans? Lois Leen dus eh, terug van weg geweest. Een Vlaming die de komende tijd ook in een aantal Nederlandse theaters te vinden zal zijn. Mm, waarbij ik wel moet opmerken dat dat voornamelijk theaters zijn in Zeeland, Brabant en Limburg. Dat is eh, Urbanus. Zo zal hij vanavond in uh, Goorle optreden. Ik heb haar leren kennen in de Waalse Ardennen. In een hotel van Niemendal de keuken rook naar uitlaatgas, de douche lag vol met vuile was en de wc-deur was te smal. Ja, ze hebben me daar deftig gearrangeerd, maar toch heb ik er in de hemel gelogeerd. De wereld was bewolkt en weer druk overbevolkt, maar wij lagen veilig op het droog. Ze verklapte haar geheimpjes, haar grote en haar kleintjes. En ik luisterde gespannen met één oog. Nee, we hadden zelfs niet eens gerepeteerd. En toch hebben we in de hemel gelogeerd. Engeltje vol tederheid, prinsesje vol verlegenheid. Kus me, want mijn lippen worden klam. Mijn voeten hebben koud en ik voel me zo oud. Het werd de hoogste tijd dat je kwam. Ze kon maar niet begrijpen dat ik ook eenzaam kon zijn. Dat ik blij was dat ik haar dicht bij mij had ze dacht dat ik al gauw haar weer vergeten zou. Ze voelde zich een vogel voor de kat. Maar nog nooit werd ze zo degelijk geswanjeerd. Ze heeft met mij in de hemel gelogeerd. Ze smolt als een ijsje en ze liet haar traantjes vrij. De ontroering werd haar eventjes te veel. En ik, ik weende niet, want ik had eigenlijk geen verdriet. Maar er zat toch een kropje in mijn keel. Nee, we deden helemaal niks verkeerd. We hebben alleen maar in de hemel gelogeerd. Engeltje vol tederheid, prinsesje vol verlegenheid. Kus me, want mijn lippen worden klam. Mijn voeten hebben koud en ik voel me zo oud. Het werd de hoogste tijd dat je kwam. Urbanus, vanavond is te vinden op de planken van theater Jan van Bissau in Goorle. En morgenavond zal dat ook het geval zijn. En volgende week dan treedt onze Vlaamse komiek op in Eindhoven in het Parktheater. Woensdag en donderdag zal dat dan het geval zijn. Dit ken je als The Model, maar ken je het ook als Das Model. kunstwerk. In de landstaal, of de moedertaal, zongen ze hun model van de LP Die Machine. Vandaag 5 september belooft het een hele warme dag te worden. Bijna 30 graden, of misschien op sommige plaatsen wel iets meer dan 30 graden zal het geworden. Een record zal het niet worden, want in 1949 toen is de op 5 eh, september hoogste temperatuur tot nu toe geregistreerd. 5 september 1949, toen werd het in Nederland 34,2 graden. just to see the smile on her face. Well, we went to a party just the other night. Buddy Miles, Them Changes. Dat is een LP die hij in 1970 maakte. Eh, Buddy Miles, die werd vandaag, 5 september 1967, geboren. 60 jaar oud werd hij, overleed 26 februari 2008. En slagwerker, drummer Buddy Miles is eh, met name bekend geworden... door zijn samenwerking met Jimi Hendrix in het project Band of Gypsies. Daarnaast maakte hij ook nog eh, eigen platen, wat ik al zei, de LP die hij in 1970 maakte... onder de titel Them Changes. En daarvan liet ik je luisteren naar Heart's Delight, Buddy Miles. Op dit moment net een première gegaan in de bioscopen. De film The Look of Love. En die film The Look of Love die gaat over de Brit Paul Raymond... die in de jaren 70 en 80 een erotiek imperium opbouwde... En daarmee werd hij de rijkste man van het land. Maar zoals dat vaak geldt, ook bij hem geldt, gelde het motto... geld maakt niet gelukkig. Veel aandacht in die film eh, krijgt zijn dochter Debbie... En daar komt ook nog een familietrauma aan het licht in deze film... die dan heet The Look of Love op dit moment te zien in de Nederlandse bioscopen. En dan met zo'n titel Kom er niet onderuit... dan kom je ook de volgende melodie tegen. The look of love is in 1969. The Look of Love, een compositie van Burt Beckwith en Hall David... in een fenomenale versie van Dusty Springfield. The Look of Love, ook de titel van de film... die op dit moment in de bioscopen te zien is... over de man die ook wel de koning van Soho werd genoemd, Paul Raymond. En dit liedje ken je van John Mayer, maar je Raccoon. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and telephone. Me in my house alone.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 And who says I can't take time to meet all the girls Wait on fate to send the sign. Both says they can not take time. It's been a long night in New York City, and it's been a long night in Austin too. I don't remember you looking any better. And then again, I don't. Kids don't plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can't? The children. En dat werd 30 november 2011 opgenomen in de 3FM-studio... in het programma van Giel en Raccoon. Die heeft net een eh, prijs gekregen, jawel. De Zeeuwse popgroep eh, die heeft eh, de prijs gekregen die de naam heeft... De Gouden Notenkraker. En die is... Eh, bestemd voor eh, mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt... op eh, de een of andere manier van het culturele leven. Voor de actrice Annette Malherbe. Die heeft ook een gouden noodkraker gekregen. Maar in dit geval, daar waar het gaat om de muziek... ging die dus naar Raccoon. Raccoon, ehm, oh ja, die uitzending, eh, de, de, uitrekking van die prijs... is overigens ook op de televisie te zien. Eh, morgenavond, na Nieuwsuur, op Nederland twee kwart voor elf zal dat ongeveer zijn. De uitrekking van de gouden notenkrakers Raccoon en Annette Mal... <laughs> Annette ehm, nou, en nog even Raccoon, die hoorde je dus met de nummer van... Eh, John Mayer, dit Who Says John Mayer, die heeft net een nieuwe cd gemaakt onder de titel... Ja, en als je de titel kan mailen, de nacht ging het anders uit vader.nl... dan heb je kans om die cd van John Mayer te winnen. Dus, en dan kan je ook luisteren naar dit nummer als je die cd hebt. Paperdol staat er namelijk op. De nacht ging anders uit vader.nl voor de titel van de jongste cd van John Mayer. Paper come try it.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 some heels that hurt. is dan een van de nummers voorkomend op die nieuwe cd van eh, John Mayer. En als je mij kan mailen wat die titel is van die nieuwe cd van John Mayer... dan win je die cd van John Mayer. Tenminste, dan maak je er kans op. <laughs> Want er zullen natuurlijk ongetwijfeld meer mensen mailen naar de nacht klinkt anders vara.nl. En die mail, die, eh, als je op dit moment niet in de gelegenheid bent eh, om te mailen... je kan het ook later op de dag doen. Na het weekend dan dan, dan gaat eh, alles in een grote doos eh, en dan gaat, zal de loterij <laughs> onder notarieel toezicht plaatsvinden. En volgende week hoor je dan de uitslag van eh, degene die die nieuwe cd van John Mayer heeft gewonnen. Drie minuten over half zes, de hoogste tijd voor de drie chansons op een rijtje. Je hoort zo dadelijk de stem van Brigitte Bardot, een nummer uit 1964. Toepasselijk voor de tijd van het jaar, want het heet À la fin de l'été. Daarvoor hoor je van rond de eeuwwisseling Parce qu'on vient de loin. En dat is van eh, de zanger die Corneille heet. Hij heeft een hele <laughs> internationale achtergrond geboren in Duitsland... maar uiteindelijk woonachtig in eh, Canada. En dan succes hebben in Frankrijk. Parce qu'on vient de Loire hoor je van Corneille. Maar allereerst iets uit de jaren 70, 1974. En het is eh, denkbaar dat je dit ook kent in een Nederlandstalige versie. Maar dan van Co van Dijk. Hier is de Franse acteur Jean Gabin. Quand j'étais gosse, haut oh, comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en trois, quatre mots. quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant le soir de tristesse mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. si on n'est pas sûr de voir demain à rien Alors on vit chaque jour comme le dernier Et vous feriez pareil si seulement vous saviez Combien de fois la fin du monde nous a volé oh. Alors on vit chaque jour comme le dernier Parce qu'on vient de loin histoire. près de toi. Bardot, à la fin de l'été uit 1964 was dat. Daarvoor hoorde je dan Corneille Parce qu'on vient de loin. Zoals ik zei, de zanger is geboren in eh, Duitsland. En zijn ouders die komen uit Afrika, Rwanda. En zelf is hij dan eh, weer opgegroeid in Canada... maar woont er tegenwoordig weer in, eh, <laughs> Frankrijk... waar hij succes heeft. Corneille Pascon vient de Loin. En die werd voorafgegaan door de Franse acteur Jean Gambin... met het nummer Maintenant je sais. En dat werd opgenomen in 1974. Zo dadelijk, over een minuut of twintig op deze zender... de hoogste tijd voor eh, de actualiteiten. Het Radio 1-journaal. Marcel Ooster en ze zullen daarvoor zorgen... met natuurlijk aandacht voor eh, Syrië de toestand daar en wat daar politiek allemaal omheen gebeurt. Verder ook eh, Bokstel in de picture vanwege het eh, schaliegas dat nogmaals de aandacht heeft. En je hebt ongetwijfeld eh, afgelopen nacht het bericht gehoord over het feit dat de politie bij schietincidenten snuffelratten wil gaan inzetten. En hoe dat allemaal eh, precies in zijn werk zal gaan, daarover hoor je straks meer tussen zes en half tien in het Radio 1 Journaal hier op deze zender. Oh, I just came back from Holland on the very last day of autumn. Made it through the customs, took the bus into town. The flat looked cold and empty, the chairs unused and dusty. Just a few old letters and papers lying around. The Dutch people were friendly, you know they put me up and they fed me. all along a tour of one night stands. All my days and all my ways are so confused. I tell you right now, I'm gonna make it back to Amsterdam. And you can feel fine anytime you choose to lose yourself for a while. Bottle of wine in some back street cafe or out on the streets that's a chance for you to meet anybody you please, taking the time to ease your blues away. Fred was a crazy driver, he took us at a hundred miles an hour down a side street out of a traffic jam. All my days and all my ways are so bemused. I tell you right now. I'm gonna make it back to Amsterdam. you something because you know you really helped me. So I've written you a song with a small West Indian band. And though it seems some days that all my ways are bound to lose, I tell you right now, I'm gonna make it back to Amsterdam. 1972 El Stewart, de man die vooral bekend is geworden later in de jaren 70... met die LP Year of the Cat, geproduceerd door Alan Parsons. On ook zo'n eh, groot succes wat daarop stond. Maar hier dus met een eh, iets eerder succesje Amsterdam. El Stewart, waarom El Stewart? Vandaag wordt de man 68 jaar. Ja, daar is hij dus. Had hij nog geleefd, dan was hij vandaag 67 geworden. Freddie Mercury. a stranger inside me, a force of magic surrounds me. This fountain within me is all. bless my morning with a smile, a magic pearl from the seas, born in a willow breeze. Royal friend, my guardian angel in the sky, you've served me well all these years, greeting with both hands, trusting with no fear. you, boy. Ja, de samenwerking tussen eh, Montserrat Caballé en Freddie Mercury heeft meer opgeleverd dan alleen Barcelona. La Japonaise, dat kon je horen uit 1987. Toen maakten de twee eh, vocalisten, de operadiva en de rock... een eh, cd onder, een LP moet ik nog zeggen, onder de titel Barcelona. En ook een cd, want de cd's die begonnen toen te komen. <laughs> Terwijl ze nu weer bijna afgeschreven zijn. In ieder geval, je hoorde Freddie Mercury vanwege het feit dat het eh, vandaag precies 67 jaar geleden is dat de man werd geboren. Even terug naar gisteren. Toen was het namelijk... 4 eh, september. En dat is ook de sterfdag van eh, Bram van Meulen. Bram van Meulen die in 94 gast was bij Henk Westbroek... in zijn Radio 3-programma Denk aan Henk. Bram zong een liedje en op een gegeven moment mocht Henk van Bram meezingen. Ik heb je lief, dus maak ik je mooi. Ik heb je lief, dus verzin ik je naak. Van huid en haar, dat me overraakt. lief, dus maak ik je fijn. Ik heb je lief, dus verzin ik je zacht. Van nat en warm, zo heb ik jou bedacht. zijn, hè? did it. Boom, boom. Bram Vermeulen met Henk Westbroek. Bram Vermeulen ook aan de piano. Logica, de titel van het nietje. Het werd opgenomen 20 april 1994 in de toenmalige Radio 3-studio's. En gisteren was het eh, negen jaar geleden dat Bram Vermeulen overleed. 57 jaar oud is die geworden. Volgende week in de nacht ging het anders. Dan staan we stil bij een uh, ander eh, sterfdatum. Dan is het namelijk precies 10 jaar geleden volgende week dat Johnny Cash overleed. Veel aandacht voor hem dan volgende week in De Nacht Ging Anders. Hier was een voorproefje. Don't look so sad. I know it's over. But life goes on. And this old world will keep on turning. Let's just be glad. We had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you love me one more time. for the good times. Johnny Cash, volgende week dus meer van deze zanger van dit country-icoon. In de nacht klinkt anders. Dit was er dan, de nacht ging anders. Het antwoord op de vraag, wat is de titel van de jongste, cd van, jongste cd van John Mayer... kan je mailen naar de nacht anders En dan maak je kans op die nieuwe cd van John Mayer. De muzieklijst. Welke platen eh, heb je vannacht gehoord? Welke cd's? Welke lp's? Welke singeltjes? De muzieklijst die verschijnt over een kwartiertje op de website van de nachtinktandenzetverhalen.nl. En daar kan je het programma ook uh, terugbeluisteren. Ik bedoel maar. Zo dadelijk. Het Radio 1 Journaal. Waar Renze Marcel Oosten meer varen straks om 11 uur. Met Felix Meurders, de gids.fm. Mijn naam is Gil Koenens, Maak er een mooie dag van, want het wordt sowieso qua weer een mooie dag. En graag tot volgende week.